Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het ziekenhuis ontkent dat het jarenlang winsten uit de productie van heroïne heeft verzwegen. Het verhaal komt van twee journalisten van het Parool en NRC. Volgens het ziekenhuis stond de activiteit uit veiligheidsoverwegingen niet duidelijk in de boeken. Het Slotervaart benadrukt dat met de productie van de harddrugs het maatschappelijk belang was gediend. De Tweede Kamer wil opheldering, ook omdat een deel van de winst aan bestuurders zou zijn uitgekeerd. Er komt een beter systeem om vliegtuigen te volgen. Het systeem moet voorkomen dat ze spoorloos verdwijnen, zoals vlucht MH370 van Malaysia Airlines. 160 landen hebben daarover afspraken gemaakt op een conferentie in Genève. Nu worden vliegtuigen vanaf de grond gevolgd met radarstations. Boven de oceaan verdwijnen ze uit het zicht. Het nieuwe volgsysteem werkt met satellieten. Zo zijn toestellen veel beter te volgen. Vlucht MH370 met 239 mensen aan boord verdween begin maart. Het vliegtuig is nog altijd niet gevonden. Bedrijven die afhankelijk zijn van de binnenvaart nemen noodmaatregelen vanwege het lage waterpeil in de Rijn. Veel schepen kunnen nog maar een kwart van de normale lading vervoeren, anders lopen ze vast. Bedrijven stappen noodgedwongen over op treinen en vrachtwagens, meldt het bureau Voorlichting Binnenvaart. Het Openbaar Ministerie gaat een Syriëganger toch vervolgen, hoewel die mogelijk is overleden. Het gaat om Syriëganger Soufiane Z. De rechtbank in Den Haag verklaarde eerder dat vervolging niet mogelijk was, maar volgens het gerechtshof is het niet zeker dat Z dood is. Enkele duizenden klanten van ABN AMRO krijgen geld terug... omdat de bank ten onrechte hun hypotheekrente had verhoogd. De stichting Stop de Banken heeft becijferd dat ABN tenminste 45 miljoen euro moet terugbetalen. Het gaat om huizenbezitters met een zogenoemde Euribor-hypotheek. Dan het weer nog vanavond op de meeste plaatsen droog. Ook morgen vrijwel overal droog en vooral in het noorden en westen zon. Het wordt 14 of 15 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Goedenavond. Het is drukker dan gebruikelijk op de wegen in de Randstad. Dit zijn de files met nu de meeste vertraging. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Hoevelaken een ongeluk. Daar staat 6 kilometer en richting Amsterdam tussen Naarden en Diemen 9. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breukelen en Knoop het Amstel alles bij elkaar 9 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag na een ongeluk bij Schiphol, 6 kilometer. Op de A9 Diemen Alkmaar tussen Belmermeer en knooppunt Batuverdorp 13. Op de A20 een ongeluk bij het Ketelplein. Komende vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij het Ketelplein staat 6 kilometer. En verderop bij Moordrecht nog eens 8. De A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Noorderloos 7.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 Een hele goede naam. no pass, doing it kept saying van... Ook Lars, Larsen hoor je nog Lish Wat leuk dat ze er zijn, die lieve Stef en Stijn. 11 over 6, welkom bij een nieuwe Stef en Stijn. Eh, ja, nog één keer zonder Stijn. Tenminste, ik geloof het ook niet meer. Want eh, drie weken geleden was hij er niet. En toen zei hij, ja, volgende week dan ben ik er echt. En toen was het eh, vorige week en toen was het van, ja, nee, het gaat toch niet lukken. maar volgende week dan ben ik er echt. En we zijn inmiddels volgende week en ik kreeg maandag een appje. Yo gast, ik kan niet, maar kan je wel een camera voor me regelen? Nou goed, gaat lekker tussen ons. Maar ehm, volgende week dan is hij er weer. <laughs> Eh, ja, Stijn die is nu eh, filiaalhouder geworden. Of tenminste assistent supermarktmanager in een eh, supermarkt in Den Haag. Ehm, dus hij heeft een beetje moeite met het regelen van werk. Ja, dan gaat het bij de lokale omroep, dames en heren. maar hij had nog wel een vraag voor jullie. Dus als jullie Stijn willen helpen, en dat wil je, want je gunt die jongen een carrière. Als het nu niet lukt, dan komt het helemaal nooit meer goed. Eh, en de vraag is eigenlijk van hem... ik moet bloemkolen op een goede manier presenteren als bonusaanbieding. Ehm, hoe kan ik dat doen? En dan niet bonus van Albert Heijn, want het is geen Albert Heijn... maar als zo'n bonusaanbieding. Dat moet ik gaan presenteren en daar ben ik over aan het nadenken. En ik heb inspiratie nodig van de luisteraars van ZFM. Dus hoe moet je bloemkolen goed aanprijzen? En alsjeblieft, lieve luisteraars, ik weet hoe jullie zijn. Ga alsjeblieft niet iets doen met, hele grote promocoden. Dat zou, dat zou toch godverdomme flauw zijn. Goed, zijn naam is Stijn Duursma en zijn naam is Stefan Collard. Oké allemaal, die handjes in de lucht. Deze is voor CFM. Ook al ben je er niet klaar voor, het is tijd om te gaan zingen. Staan met z'n allemaal op. Pak elkaar lekker stevig vast. En als je hem voelt, dat kan ik me voorstellen. Hand op je hart, hè. Het is weer tijd, die gaat. Ik bedoel, het Wilhelmus hoeven we niet meer te doen volgend jaar, dus kan je dat nu gewoon even in. Je radio op 106.6. Ze zijn weer even losgelaten. Nou, onze tbs opleisters zijn nog steeds naar ons op zoek. We zitten hier met... Kwaliteit, net als op SBS. En als je dat kent, dan mag je niet meezingen. Al die handjes in de lucht. Here we go, here we go, here we go is Stijn op CFM. Ja, Stefan Stijn op CFM. Je denkt misschien, wat doe ik hier? Moet ik hier wel zijn? Maar je bent hier voor de... met Jamie Lidl. CFM, je de Jamie Lidl en Another Day. Vraagje was, hoe ga je bloemkolen nou een beetje leuk verkopen? Stijn die is eh, inmiddels begonnen als assistent supermarktmanager. En die had voor mij de vraag, joh, ik eh, moet een bloemkolenactie bedenken. En ik weet het gewoon even niet zo goed. Wat kan je nou met bloemkolen? Dank voor de reacties. Eva laat weten, je moet de bloemkolen zo neerleggen, zodat ze actie spellen. Dus dat je zeg maar gewoon die bloemkolen zo op tafel legt. Of eigenlijk nog cooler, als een soort van toren, gewoon zo hop, die bloemkolen op elkaar. Ik denk alleen wel dat als je dan een kutkind krijgt... dat hij dan gaat proberen om te gooien. Dus wie weet. Maar goed idee van Eva, dankjewel. Uh, Rens die zegt, geef een bloemkool weg bij de aanschaf van de Playboy. Dankjewel Rens. En dan laten Joker nog weten, je kan het ook nog altijd aan André van Duin vragen. Die heeft hele grote bloemkolen. Wat zei ik nou net over geen grappen over borsten? God. Voor het goede doel Dance for Love. En daarvoor hoorde je de nieuwe van Coldplay. Gaat ook een bijbehorend album bij komen. Ze zeggen het is het laatste album, maar dat hebben ze ongeveer al 80 keer gezegd. Ehm, je kan desondanks van hun laatste album gaan genieten op 4 december. Dan komt hij uit, De Head Full of Dreams. En de eerste single die hoorde je, Adventures of a Lifetime, hier bij ZFM. Zometeen gaan we het eens even hebben over echte liefde. Je zou er bijna niet meer in geloven. Weet je wel, die Disney-troep die je voorgeschoteld kreeg vroeger. Vol met echte liefde en romantiek. Maar het is nog mogelijk. Een setje die heeft elkaar na heel lang weer gevonden zonder het te weten. Zometeen meer naar Ariana Grande. You are the popular one, the popular chick. It is what it is now, popular is. Standing on the field, with pretty pom-pom. Now you're working at the movie, selling popular corn. I could have been a mess, but I never went wrong. Cause I'm putting down my story in a popular song. instead i putting down my story in a popular song My title, I never was a model I never was a scholar But you were always popular You were singing all the songs I don't know Now you're in the front row Cause my song is popular Popular now it's not you that claims. But trying to make me feel bad with the things you do. It ain't so funny when the joke's on you. Ooh, the joke's on you. Got everyone laughing, got everyone clapping, asking how you look so cool. Cause that's the only thing that I learned at school. Uh huh. I said <laughs> that's the only thing popular song cover uit de musical Wicked. Maar dan een beetje leuk gemaakt. Dat je niet alleen maar daarvoor... Goed, zometeen hier Ellie Goulding Eerst je weer update. Vanavond bewolkt met motregen en zeevrije krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Um, komende nacht vanuit het noordwesten droog, afnemende wind en 12 graden. Morgen in het noorden wat zon, in het zuiden meest bewolkt. Het wordt 15 graden. Morgenavond neemt de naar zuid draaiende wind uh, toe tot krachtig. Vrijdag af en toe zon en enkele bijen, vlagerige zuidwestenwind. En dan wordt het ongeveer 13 graden. Gaan we even kijken naar de situatie op de weg. Het Is heel druk. Wij beperken ons tot de A-wegen en vertragingen langer dan 8 minuten. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Eembrugge en Hoevenlaken. Daar 8 kilometer stilstaand verkeer. Vertraging van 29 minuten. Eh, de A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Forst en Deventer-Oost. Daar 6 kilometer stilstaand verkeer is 24 eh, minuten. En daar tussen Deventer en Deventer-Oost. Twee afgesloten rijstroken heeft allemaal te maken met een ongeval. De in Amersfoort-Amsterdam is de andere kant op tussen Naarden en de Vegbrug. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer, 22 minuten daar. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breukelen en Ouderkerk aan de Amstel. Daar 10 kilometer langzaam rijdend verkeer sta je 14 minuten vast. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Leenderheide, Rondweg N2 en Leende. Daar 6 kilometer stilstaand verkeer. Heeft te maken met een eerder ongeval. En de afsluiting van de eh, rechter rijstrook op de A2 Maastricht-Zuid-Luik tussen Randwijk en Gronsveld. Gaan we nog even verder kijken. De A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer, de binnenring tussen Watergraafsmeer en Knooppunt Nieuwe Meer. In 6 kilometer langzaam rijdend verkeer gaat je ongeveer 8 minuten kosten. De A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn... daar 3 kilometer langzaam rijdend verkeer zijn je ongeveer 10 minuten extra vast. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Maasdijk en knooppunt Ketelplein... 10 kilometer langzaam rijdend verkeer een vertraging van meer dan 30 minuten... komt door een ongeval en daardoor tussen Vlaardingen en knooppunt Ketelplein... een afsluiting van de rechte rijstrook. De A27 Utrecht-Gorikum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos... daar 8 kilometer langzaam rijdend verkeer gaat je ongeveer 12 minuten extra kosten. En tenslotte nog de A58. Breda Eindhoven tussen knooppunt De Baas en Oorschot. Daar 3 kilometer stilstaand verkeer. Dat gaat je ongeveer 14 minuten kosten. Voor vertragingen op de N-wegen en kortere vertragingen... kan je kijken op vid.nl. En buiten dat de druk is op de weg staan er ook veel flitsers. Op de a 76 Belgische grens Geleen. Bij afrit Stijn daar bij 1.5. De A27 Gorkum Breda tussen Breda en Oosterhout daar bij 7.9. De A20 Gouda Rotterdam ter hoogte van Nieuwekerk aan de IJssel bij 41.0. De A67 Venlo Eindhoven ter hoogte van Liesel bij 45.5. De A7 Afsluitdijk Heerenveen tussen Nijland en Sneek bij 119.2. De A27 Utrecht Almere tussen Huizen en met Almere bij 107.7. De A27 Gorkum Utrecht bij afrit Hagenstein daar bij 8. 58.4. De 28 Harderwijk Zwolle tussen Wezep en Zwolle bij 85.8. De A12 Arnhem Utrecht tussen Bunnik en Maarn bij 69.6. Eh, Daar zijn ze op een bepaalde manier bezig. Daar 50 Arnhem Apeldoorn tussen Hoenderlo en knooppunt Beekbergen bij 196.1. Daar A16 Rotterdam Dordrecht tussen Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht 31.0. En de A2 Den Bosch Utrecht bij afrit Nieuwe zuid daarbij 70.4. En de A2 Den Bosch Eindhoven bij afrit Sint-Michiels-Gestel eh, bij 118.7.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 Hier bij CFM. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge. Mag ik even aan je voorstellen? Amy Gibberson en Justin Pounders. Het is niet eh, een of ander slecht superhelden duo. Ze zijn er allebei 33 en ze hadden een jaar geleden een date met elkaar. En het was zo'n zo'n gevalletje van Disney. We keken elkaar aan en eh, de vlam sloeg over, dat zeggen ze zelf. Ehm, ze ontdekten na een jaar nog altijd nieuwe dingen over elkaar. Weet je wel, dat je zo komt zo met... Van, oh, het is zo geweldig. En een jaar later, dan zien we nog steeds nieuwe dingen van elkaar. Het is awesome. Maar ze ontdekten op een gegeven moment wel iets heel erg vreemds. Ze kwamen er namelijk achter dat ze vroeger op dezelfde school hadden gezeten. En dan niet alleen, ze hadden ook altijd zoiets van... Ja, ik heb vroeger eh, gehad met een Amy. En uh, Amy had, ja, ik heb vroeger gehad met een Justin. En dan was het altijd een beetje akkerd en dan hadden ze het daar niet over. Want ja, we hebben dus eigenlijk al allebei een keer een relatie gehad met iemand met dezelfde naam. En komt het dan niet heel veel herinneringen van toen terug? en gevoelig, bla bla bla. En ze kwamen er uiteindelijk achter dat zij vroeger op de basisschool een relatie hadden gehad. Dat zagen ze toen ze foto's van vroeger eh, gingen bekijken. En samen vol liefdevol op de foto stonden. Blijkbaar allebei heel erg veranderd, dus ze wisten het gewoon niet meer. Nou, helemaal bizar. It was meant to be, dat zegt uh, Amy zelf erover. Nou, um, je weet het wel, dat eerste liefje. Soms kom je er dus blijkbaar 30 jaar later weer tegen... en heb je geen idee meer wie ze is. Maar soms dan blijft het ook gewoon voor altijd bij een ex. En iedereen heeft natuurlijk een keer een eerste liefde gehad... en daar gaat de vraag van deze week over. Ik heb nog steeds een zwak voor mijn allereerste liefde. Dat is de vraag van deze week. Mailen kan gmail.com of twitteren naar steffenstein. Optie A. Ja, ik zou mijn huwelijk ervoor opgeven. De mooie tijden herbeleven. Optie B. Ja, zo af en toe, maar opnieuw met hem of haar iets beginnen lijkt me wel een gedoe. Optie C. Nee, vroeger is voorbij. Er is een einde aan wij. Of D. Ik ben nog steeds verliefd op je moeder. Laat maar weten wat voor jou geldt. steffensteinstfm.gmail.com of twitteren kan ook. At Komt het hier binnen in de studio.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 En daarvoor hier nog Omi. En hula hula hoep. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond. Tijd voor de uitslag. We hadden deze week een, eh, een vraag over de mooie liefde. Je weet wel dat eerste liefje waar je eigenlijk een tyfus hekel aan hebt... maar die toch stiekem nog wel een plekje in je hart heeft. Er was de vraag van deze week ging daarover... ik heb nog steeds een zwak voor mijn allereerste liefje. We gaan eens even uitkijken wat de uitslag is geworden. Terechtgekomen op de vierde plaats. Nee, ik ben eh, nog steeds verliefd op je moeder. Terechtgekomen op de derde plek. Nee, vroeger is voorbij. Er is een einde aan wij. Terechtgekomen op de tweede plek. Ja, ik zou mijn huwelijk ervoor opgeven. De mooie tijden herbeleven. En terechtgekomen op de eerste plek, de apotheose. De plaats waar je terecht op wil komen als je aan de top wil staan. Nummer 1. Ja, zo af en toe, maar opnieuw met hem of haar te beginnen. Het lijkt me eigenlijk toch mogen doen. Dankjewel voor het stemmen. En um, zometeen hier de vrouw die haar prijzen, al die Grammys en die andere awards... op een wel heel bijzondere plaats bewaart. En het is een plaats waar jij vandaag nog bent geweest. Je kan ze bijna ruiken. dan lig ik s'nachts in mijn bedje en dan, eh, dan moet ik een beetje tot rust komen. En dan is er eigenlijk maar één plaat die ik wil horen. En dat doe ik dan ook eigenlijk bijna elke avond, want wat een fijn liedje is dit. Met Times Joy, Jordi hier bij ZFM Sir Cerulean. Zometeen zijn we bij je terug met Natasha Benningfield en de vrouw...